Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het Duits tegen de komst van asielzoekers uit de hand gelopen. Tientallen betogers hadden een straat geblokkeerd. Ze wilden zo voorkomen dat bussen met vluchtelingen bij een nieuwe opvanglocatie konden komen. Toen de politie ingreep begonnen demonstranten te gooien met stenen, flessen en rotjes. De politie zette traangas in om de situatie onder controle te krijgen. Meerdere agenten en demonstranten raakten gewond. Een aantal demonstranten is opgepakt. Alle Thalys-reizigers die sinds gisteravond vastzaten in de Noord-Franse stad Arras... zijn inmiddels aangekomen op station Gare du Nord in Parijs. Ze waren gestrand na een schietpartij in hun trein gistermiddag. In het Thalys van Amsterdam naar Parijs begon een man van 26 te schieten met een Kalashnikov. Hij werd overmeesterd door twee Amerikanen die allebei gewond raakten. Een van hen is nog in levensgevaar. De ruim 500 passagiers die zijn aangekomen in Parijs... worden door Thalys personeel opgevangen en verder geholpen. Er zijn onder meer slaapplekken geregeld. Het Openbaar Ministerie van Guatemala en een onderzoekscommissie van de VN beschuldigen president Molina van corruptie. Hij zou een van de leiders zijn in een groot corruptieschandaal dat het land al maanden in zijn greep houdt. Ambtenaren van de douane en de Belastingdienst vervalsten invoerdocumenten, waardoor de regering van Guatemala zo'n 200 miljoen euro per week misliep. In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen won in eigen huis met 2-0 van Excelsior nog het weer.